Try to set the night on fire. prachtig nummer van José Feliciano aan het begin van deze, ja, toch wel lekkere zondagmorgen. Ja, Light van Fire uit 1968 er zijn eh, verschillende uitvoeringen van, maar deze is toch wel heel mooi hoor. Hey, welkom bij de show. Gaat duren tot 12 uur. Het eerste uurtje lekker relax. Ja, om de zondag eh, lekker te beginnen, een beetje rustig aan. Misschien eh, voor het ontbijt of misschien wel de brunch, weet jij het? Nou, ik wel, want wij zijn hier alleen maar aan de koffie. Goedemorgen met Alfred Blokhuizen. We hebben muziek in de aanbieding van onder andere Maggie McNeil. It was you who did discover how to really touch my heart. Now you are telling me you're going while my love for you is showing. We should never. Gregory Abbott hier in de show bij eh, GoFam en Shake You Down. En het legendarische When You're Gone van Maggie McNeil hier in de show. Ja, lekker. zijn hier eh, zoals gebruikelijk aan de koffie en nu zit er een koek bij. Hmm. Ja, je kent die dingen wel. Wel heel zoet hoor. Heel apart. Het eh, verknalt wel een klein beetje de smaak van de koffie. Maar goed, dat nemen we voor lief, zal ik maar zeggen. En het kruimelt wel een beetje. Ach, dan hebben we weer wat te doen later op eh, de dag hier bij GoFam. Muziek van Paul de show. Ik heb je lief. Goedemorgen. Ik weet niet of je zit te wachten op een vriendelijk woord van mij. Als ik jou oproep in gedachten, maakt me dat veel beetjes blij. Voel het als ik jou zie zitten, als ik je alleen maar ruik. zit in honderdduizend vlinders, die zoet zweven in mijn buik. Ik heb je lief, mijn hele leven. Het is veel meer dan houden van. Het is alsof je in mijn bloed zit. Ik zonder jou niet leven kan. Jouw mooie ogen Doe me smelten, zet me zo in vuur en vlam. Ik voel het enkel bij jouw aanblik. Ik krijg het ook van Rotterdam. Ik heb je lief, ik heb je lief, ik heb je lief. Wat moet ik zonder jou? Het zijn vier hele kleine woordjes en al maakt je dat een beetje bang, ik heb je lief, vierjarige tijden lang. voel het heel vaak als jij opstaat, of na een zomerse bui. Ik word al week bij de gedachte, jij die loopt in mijn lievelingstraat. Het is mijn hand die jij plots vastpakt als ik dommig naast jou fiets. Het komt ook, dat is nou het gekke, zelfs door helemaal niets. Ik heb je lief, ik heb je lief. kleine woordjes. En al maakt je dat een beetje bang. Ik heb je lief, veertien bloemencorso's lang. Ik proef het tijdens ons zoenen. Of als je plotseling lacht. Ik zie het in vallende sterren. Na heftig vrijen in de nacht. Het is die tinteling dat briesje maakt jou helemaal voor mij. Ik denk als ik jou zo zie lopen, God, er gaat een engeltje voorbij. Ik heb je lief, ik heb je lief, ik heb je lief.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 Dat lijkt een ver van mijn bedshow. Zeker, ja, de boeren op de Veluwe protesteren. Dat is natuurlijk een eentje van hier, zal ik maar zeggen. Maar het is wel een, eh, een dingetje, zou ik maar zeggen. IVN geeft zo meteen uitleg hier in de show samen met eh, Herman de Bruin. Maar eerst nog iets moois van Alain Sousson. qui nous afflige On ne prend, faut pas déconner, déconner, pour des cons alors qu'on est des foules sentimentales, avec soif d'idéal, attirés par les étoiles, les voiles, que des choses pas commerciales. Il faut voir comme on nous parle, comme on nous parle. On nous Claudia Schiffer, on nous Paul Solitaire Oh, ah, le mal qu'on peut nous faire et qui ravage à la mouquette ciel un désir qui nous emballe pour demain nos enfants pâles un mieux un rêve un cheval foule sentimentale on a soif d'idéal attiré par les étoiles pas commercial. Foule sentimental, Il faut voir comment Easy to think that a man can't hurt. Love takes its toll every time it don't work. Yeah. One door closes and another opens, but it's hard to let go when your heart's broken. I'd give you my trust, can you give me yours? was wel een eh, zoektocht om dit prachtige nummer eh, uit de discotheek te halen. De digitale discotheek. Cargo en Labyrinth en Fragile. En Alain Souchon voor met Full Sentimental. Tijd voor ons eh, eerste onderwerp in de show. Hier is mijn collega Herman de Bruin. Stikstof is voor veel mensen een ver van mijn bedshow. Hoe dat precies zit ga ik vragen aan Daphne Telings. Ze is programmaleider van de IVN, dat is de Natuurvereniging. En in de uitzending, Daphne welkom. Dankjewel. Ja, stikstof, nou dat is toch zo bekend dat ik denk dat is voor niemand meer ver van mijn bedshow. Of bemoeien mensen zich niet meer, denk het zal mijn tijd wel duren. Nou, ik denk dat stikstof overal in het nieuws is, dus dat is niet te missen. Dat deel ik helemaal met u. Maar als we eigenlijk één laagje dieper kijken, dan zien we dat mensen vooral zien... oh, het is iets van in het buitengebied of iets met de landbouw. Of... Maar hoe eigenlijk alles samenhangt en dat we als samenleving iets daarin te doen hebben. Ik denk dat voor heel veel mensen nou ja, dat wel eh, niet helemaal vooraan in hun gedachten is. Nee, daar kan ik me ook wel iets bij voorstellen. Maar als IVN zijn jullie natuurlijk wel bezig, want jullie zijn van de natuur, om het zo maar te zeggen. En die stikstof is een bedreiging voor de natuur, dus. Maar die natuur, dat is ook, een, eh, dat, dat is ook wel een systeem waar een bepaalde balans nodig is om ook de natuur veerkrachtig te houden. En wij als natuurorganisatie die ons echt richten op natuureducatie en eh, het verhaal van, daarover te vertellen aan mensen, zodat mensen ook begrijpen wat is nou aan de hand en wat kan ik zelf doen. Wij geloven dat dat heel erg bijdraagt, dat, dat een samenleving als geheel mhm. zich ook verantwoordelijk gaat voelen voor die natuur. En wij denken dat als mensen ook snappen dat het, een probleem, nou, dat het landelijk gebied, Nederland bestaat voor 70% uit landelijk gebied. Dat dat mm. van voor en van ons allemaal is. En dat we daar als consument of producent ook allemaal iets in te doen hebben. En een mm. stukje handelingsperspectief daarbij te bieden. Ja. Dat we daar dan wel goed aan doen als samenleving. Ja, wat wordt het aanvalsplan dan van IVN? Nou, ik was van het weekend, ik ben ook vrijwillige natuurgids. Eh, en we hadden Slootjesdag dit eh, afgelopen weekend. Oh en toen heb ik, eh, dat is ontzettend leuk. En dan eh, sta ik, eh, in dit geval, ik ben jeugdnatuurgids in Delft. En we stonden bij de kinderboerderij bij de Tandhof. En ik heb ongelooflijk leuke gesprekken met kinderen gehad. En die zijn hartstikke slim. Mhm. Over wat denk je nou als er veel beestjes in de sloot vinden? Is het dan een schone of een vieze sloot? Ik kreeg ongelooflijk leuke antwoorden over nou, de beestjes poepen en plassen in het water. Dus eh, is het dan vies? Oh ja, maar dat doet ook iets voor de plantjes. Ja, maar als er heel veel beestjes kunnen leven, dan zou de sloot ook wel eens heel gezond kunnen zijn. Want anders gaan ze toch allemaal dood, vroegen mm -hmm. ze. Mhm. Onwijs leuk om op die manier eigenlijk iets heel iets over waterkwaliteit. Want dan gaat het daar eh, ging het eigenlijk uiteindelijk in een diepere laag over. Heel hmm. dicht bij mensen te brengen en met hen in gesprek te gaan. Hé, hey, eh, wat doet dat nou met zwerfafval? Of wat doet dat nou met keuzes die we maken? Ja, precies. Je dus kan het breder trekken dus. Ja, ja en ik denk dat ook stikstof een onderwerp is wat we Ehm, nou, wat je kan kijken of je met je... IVN heeft heel veel vrijwillige natuurgidsen die door heel Nederland eh, mensen meenemen... en de natuur laten verwonderen, maar ook daar iets over kunnen uitleggen... hoe systemen samenhangen. Het verhaal van het gebied en van de problematiek die daar speelt bij mensen... bij gewoon bij u en mij, bij eh, mensen waarvan we het gevoel hebben... nou, het gaat niet over mij, eh, dat toch dat verhaal bij, bij hen uh, ja, tastbaarder maken. En dan ook met elkaar bekijken, hey, dit is volgens mij niet een probleem van één sector of van één groep mensen die het maar op moet lossen. Nee, dat is iets waar we samen voor aan de lat staan. Om ook over de toekomst van ons landelijk gebied iets eh, waar kunnen mensen dan meer informatie vinden vanuit de IVN-hoek? Nou, we zijn nu bezig om te kijken hoe we dit misschien wat meer uh, als geheel kunnen aanvliegen. Op dit moment weet ik dat mijn collega's uh, in de verschillende delen van het land gesprekken aangaan met agrarisnatuurverenigingen, met uh, vrijwillige, met afdelingen, dus ons, waar onze IVN-gidsen zitten. Hoe kunnen we nou dit verhaal meer handen en voeten geven, ook voor de gewone mens, de gewone mhm. Nederlander. En ik denk dat eh, het beste advies wat ik kan geven is hou www.ivn.nl in de gaten. Daar kunnen we misschien, eh, net zoals de slootjesdagen, wie weet hebben we straks wel een eh, soort nou, perspectiefwandelingen landelijk gebied. Ja, ja. Ehm, dus we zijn daar nog wel mee in, eh, nou, in aan het kijken wat het beste past op dit moment. Dat u met de stikstof bezig bent, dat is in ieder geval duidelijk geworden. En eh, ik zeg het nog maar wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Dus dat gaat zeker ook gebeuren. Want jullie blijven ook voor de jeugd, de jeugd betrekken bij de natuur en alles wat daarmee samenhangt. Dat is in ieder geval duidelijk geworden. Daphne Teling, programmaleider van de IVN over de stikstof, is voor veel mensen ver van mijn bedshow. En als ik u goed begrijp, dan moet dat niet zo zijn. En jullie zullen er alles aan doen om dat dichterbij de mensen te brengen en ze de begrip laten krijgen voor wat er allemaal moet gebeuren. Ik dank je voor het gesprek. Goedemorgen met Alfred Blokhuizen. my love. I wish there was another way to say the thing I want to say and not to have to say, I love you. Another way to make a start, to tell you what is in my heart and how my every thought is of you find a phrase that says as well the secret that I long to tell. I've scanned the dictionary's pages, but back to I love you I go. Eight little letters in a row that men have spoken through the ages. Na, na, na, my love, you say it in the songs we sing, we read it in the face of spring, or as the PS of a letter. A little cliche quickly said, familiar as our daily bread. Yet Nothing seems to say it better. I might have said a hundred things, my phrases might have taken wings. We, the world's original and clever. But every time I seem to stall on three small words that say it all. Three little words that spell forever. I'll shout it from the highest roof. I'll carve it in the trunks of trees. I'll tell the whispering breeze above you. I cannot hide it anymore. I cannot say it any less. I might as well confess I love you.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 You think that I don't even mean a single word I say. It's only words, and words are all I have. are all to take your heart away. De fans van de Bee Gees die komen regelmatig eh, wel aan hun trekken in de show hier bij eh, GoFM op de zondagmorgen. Want ik kies er nog wel eens een deuntje van, zoals deze words. Um, welke Fries hoorde je ervoor? Oh ja, Charles Aznavour en de I Love You song. Natuurlijk, wat een romantiek alweer. Goh, dat tijd schiet lekker op. Eh, bijna kwart voor 11 alweer. Dus eh, ja, nog een kwartiertje easy. En daarna gaan we wat meer vaart zetten hier in de show. Het is wel wat warm in de studio nog. Eh, we hebben natuurlijk de afgelopen dagen best wel eh, warm weer gehad. En de warmte is eigenlijk het pand nog niet uit. Dat is wel jammer. Misschien moet ik straks even de ramen openzetten of de deuren. Want ja, zo'n gebouw tegenwoordig... ze zijn natuurlijk heel energiezuinig. Maar ja, als de warmte erin zit, gaat het er ook niet meer uit. magazine. I don't need my picture in a magazine. I don't need approval from a chosen legendarisch nummer eigenlijk voor de kenners. Ja, Love Ship, Kenny Young, hier uh, bij GoFam. Tuurlijk. Ja, gewoon om je oren een beetje te verwennen. En voor hoorde je Paul Carrick, I Need You. Eh... wat een romantiek. Ja, ik zwijbel ervan. Ik kan er ook niks aan doen. Ik ben nou eenmaal zo, ja. Hoe ouder, hoe gekker zeggen ze dan, hè? <laughs> Ja, gelukkig wel. Goedemorgen als je net bij komt. We zijn al een uurtje bezig hier bij Go. Maar wees welkom tot 12 uur. Carrick aan het einde van het eerste uur van eh, de zondagmorgen bij GoFM. Lekker toch? I need you. Ehm, nou, we krijgen zo meteen natuurlijk zoals altijd wat eh, mededelingen en daarna het nieuws. En ik ben heel graag bij je terug aan de andere kant van 11 uur. En ik hoop dat jij er ook bent. Lijkt me gezellig. Maken we de zondagochtend mooi of Een aardige ochtend, dat hoor je zo meteen wel aan het weerbericht. Met een heel klein regenkansje of een heel klein beetje regen. Dat zou ook nog kunnen. Tot sluit van dit uur. Marvin Gaye. Och, hij hoorde het als een roddelpraatje. I heard it through the grapevine. Tot zo.